ik ben Jeroen Hazewinkel. De komende dag zal duidelijk worden wat de coalitieplannen van D66, CDA en VVD concreet gaan betekenen voor onder meer de koopkracht, armoede en het klimaat. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben de plannen de afgelopen weken doorgerekend. Straks komen ze met hun conclusies. De coalitieplannen worden ook verwerkt in de economische raming die volgende maand verschijnt. Kabinetsformateur Jette heeft vandaag de laatste gesprekken met zijn nieuwe ministers en staatssecretarissen. De laatste minister die aanschuift is David van Weel. Hij krijgt justitie. En ook de kerstverse staatssecretaris van Financiën, Elko Ehrenberg, komt bij Jette langs. Hij kwam in beeld door het afhaken van Nathalie van Berkel... nadat bekend werd dat haar cv niet klopte. In het noorden van Italië is een skier om het leven gekomen door een lawine. Hij was met vier anderen gaan skiën in de Aosta-vallei toen het misging. Drie van de groep hebben niks. De vierde ligt gewond in het ziekenhuis. De vijf zijn volgens Italiaanse media buitenlandse wintersporters... maar uit welk land ze komen is niet duidelijk. En het parlement in de Amerikaanse staat Florida heeft een wet goedgekeurd... waardoor Palm Beach International Airport wordt hernoemd. Het krijgt de naam van president Trump. Het Huis van Afgevaardigden had al voorgestemd en ook de Senaat zei nu ja. De Democraten zijn kritisch en zeggen dat de inwoners van Palm Beach County niks is gevraagd. Het Veronica Weer van Weer Online. Er valt eerst nog wat regen of natte sneeuw, vooral in het noorden. Geleidelijk wordt het zachter en vanavond gaat het overal flink regenen. Het wordt 3 tot 8 graden. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Hein Keizer. Dit is Veronica. the pens and uh, Natasha Bedingfield op Radio Veronica. 10 over 4 Unwritten. unwritten, dat is eh, zo'n perfect nummer. Dat past bij een zomersterrasje. Ja, ik weet, het is niet echt zomers weer geweest de afgelopen dagen. Maar toch, ik wil je toch even meenemen. Je ziet een paar meiden met eh, twee witte wijn die dat dan op hebben. En dat dan keihard gaan meezingen. Dat Unwritten van Natasha Bedingfield. En dan kom je er niet meer tussen, hè? Dan is het gewoon helemaal klaar. Mag, mag ik er heel veel langs? Nee, nee, nee, nee. Dit is zo erg mijn nummer. Staring at the blank page. Nou ja, goed, je kent het wel. Unwritten dus. En daarvoor Frankie Goes to Hollywood met Relax op Radio Veronica. Hein hier, goeie nacht, morgen. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb het toch wel even gecheckt, hoor. Hoe het ook weer zat. Ja, LinkedIn ik denk dat dat eh, de meest bezochte website is eh, van de afgelopen 48 uur. Iedereen toch even checken of hij eh, niet nog een foutje heeft gemaakt... want het ging afgelopen weken kwaad tot erg, toch in Den Haag. Nathalie van Berkel, de beoogde staatssecretaris van Financiën... die zei dat ze een opleiding had gedaan. Maar dat bleek toch even iets anders te zitten. Ze had namelijk alleen de HAVO gedaan. Nou ja, hè, een leugentje om best veel. Hebben allemaal wel eens gedaan, toch? Moet prima kunnen. Al dus uh, Prins Andrew tegen zijn advocaat na een bezoek aan Epstein Island. Het is Radio Veronica. Lekker wakker worden. Just the two of us. Bill Withers. Op Radio Veronica.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 Altijd welkom. <laughs> ik krijg een appje van Gijs. Maat, de gevoelstemperatuur is min 9. Hou eens even op <laughs> over de zomer. Ja, ik begon een beetje te wauwelen over het terras en uh, Natasha Bedingfield... dat dat de eh, perfecte combinatie is. En ik kreeg ook nog een appje van eh, Jeroen over liegen op je cv gesproken. Liegen om de top te bereiken? Weet je wie dat heeft gedaan? Robin van Persie. Hoe komt die gozer anders op de bank te zitten bij Feyenoord? Tja. Het adagium. Feyenoord is leuk, maar je moet er wel wat bij drinken. Nou, dat gaat wel op, Jeroen. Goedemorgen, Radio Veronica hier. Zometeen hoor je de morning van Sommieu, maar eerst... Phil Collins, Soep, soep, Studio. feel. I catch myself asleep at the wheel.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 With the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get old when I Veronica, is het echt een dokter? Hebben we dat eh, gecheckt? <laughs> nee hoor, dat is heel flauw. Hey, en daarvoor eh, hoorde je Sammy met The Morning hier op Veronica. En ik vroeg me een beetje af, wanneer mag je nou allemaal Halleluja zingen? We, we, we zingen dat te weinig, we zeggen dat te weinig. Wanneer zeg je nou Halleluja? Nou ja, bijvoorbeeld eh, als je na vier dagen carnaval niet met de griep, de griep thuis zit. Zing Halleluja! Als je de vriend van Femke Kok of Jutta Leerdam bent. Zing Halleluja! Als je de vriendin van Jenning de Bo bent. Zing als je met 0 kilometer op je benzinemeter toch nog thuis komt... Als niemand doorheeft dat je gelogen op je cv hebt... Als je de documentaire van Ferry Doedens nog niet hebt gezien... Als je niet weet wie Ferry Doedens is... Als je denkt dat je de trein mist, maar de NS heeft toch altijd vertraging... En wanneer je bed als een wild waterbaan voelt na een dag avondje doorhalen... maar je voelt je de dag daarna toch lekker fit... En eh, ja, dan kan ik je maar één ding vragen. Wanneer zing jij? Kom maar door <laughs> in de Radio Veronica. Wanneer zing jij nou Halleluja? Wanneer word je blij? Wat is het Halleluja moment? Voor mij, status quo. land. in the army now. Oh, oh, oh, Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur. En nu Hein Keizer. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. opvallend. Maak je één wereldhit en die wil je dan daarna nooit meer zingen. Gotje, Somebody That I Used To Know. Op Veronica. Ik vroeg me af eh, wat jouw favoriete hallelujah moment is. Of wanneer jij het durft uit te schreeuwen. Halleluja. Eindelijk halleluja. En Koen die zegt... Mijn halleluja moment is als ik op een DAF mag rijden. In plaats van op zo'n en dan een paar scheldwoorden klote Volvo. Ja, heel goed. En deze is ook goed. Albert, als je in een huurauto stapt en Radio Veronica staat al aan. Ja, dat is halleluja. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, two minutes too late. And isn't it ironic? Yeah, Veronica. Join the club. Veronica. De beste muziek. Oh, heerlijk. Alle tijden. Every time I think of you. It always turns out good. Every time I've held you. I thought you understood. surely pass Every Time I Think of You op Veronica. En daarvoor hoorde je Lionel Richie All Night Long. En die komt uit eh, de jaren 80, 1983 om eh, precies te zijn. Het is de Wake Up Club van Radio Veronica. En wat je misschien wel denkt is... ja, heerlijke muziek hier in de Wake Up Club. Heerlijk, oh, wordt lekker wakker. Dat kan ik me voorstellen. Maar mocht je nou groot fan zijn van die jaren 80... dan heb ik een tippie. Dan moet je één ding zeker weten doen. Namelijk lekker de radio aanzetten tijdens het weekend. Ja, want we hebben iets nieuws hier bij Radio Veronica. En dat is het Only 80s Weekend. Ja, wat houdt dat dan in? Nou, tijdens het weekend hoor je tussen 10 uur en 6 uur... alleen maar heerlijke muziek uit de jaren 80. Heerlijk. Zoals Lionel Richie bijvoorbeeld. Maar deze bijvoorbeeld dan weer niet. Valt er net buiten. Daarom draai ik er nu. Prince, Diamonds and Pearls. Op Veronica. This will be the day.